Dusch of sem schravels, vult stich miserabel, du werk dich de nood. den Du fühlst dich ellendig, bist niet meer zo hengig en wetst dich op en schijnen rood. Du wirst al get ouder en vulst dich het flauwer, omdat du zo jong niet meer bist. Du hebt nog het werk die je schat get beloofd maar de beeldje is een half uurtje rust. Over de vijftig jaar liep alles veel aanhangers. Al heb ook het veel gries kom maak dich niet zo druk. Op de bril en die rumpeltjes nog, is toen niet veel veranderd. Het is nog lang niet gedorkens, nog jaren verroet om van alles en nog het te doen. Over de 50 jaar, dan wordt het verschonen. Wetswoos door de mosterdhals, ja dan rust door het geluk. De leefde die leeft nog niet nog. Het Wereldsnationer. Het is nog lang niet gedonkens, nog jaren verroet om van alles en nog heb te doen. Du kiekst in de spiegel en denkst in de eigen, wie kom ik die kilo's nu kwijt? Vroeger word ik toch zo slank en zo lenig, maar dat is nu verleden tijd. De zal get ouder en vulstig het flauwer, omdat doe zo jong niet meer best. De tijd is gevlogen en doe zal al vliegtig, dat doe het zelf goed best. Boven de vijftig jaar liet alles veel anders. Al hebst toe het veel gries hoor, kom maak dich niet zo druk. De bril en die rumpeltjes nou, is toen niet veel veranderd. Het is nog lang niet gedaan, het nog jaren goed om van alles en nog het te doen. Over de 50 jaar, dan wordt het veel schoner. Wets zwoest door de mos, Jordan, prust door het geluk. De leefde die leed nog niet nauw, het wordt als schoon. Het is nog lang niet gedaan, het nog jaren verroet om van alles en nog het te doen.